Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Amnesty Ierikse ziekenhuizen ervan dat ze patiënten slecht behandelen en soms zelfs martelen. Het gaat om ziekenhuizen in het hele land die door de staat bestuurd worden. Amnesty baseert zich op verslagen van ooggetuigen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden patiënten aangevallen door het personeel... en personeel dat wel probeert te helpen zou worden gearresteerd. Amnesty zegt dat er gewonden zijn die daarom afzien van een behandeling. Syrische ziekenhuizen ontvangen de laatste maanden veel mensen die gewond zijn geraakt bij demonstraties tegen president Assad. Volgens de VN zijn bij de betogingen zeker 3000 mensen om het leven gekomen. De vijftiende en laatste zetel in de VN-veiligheidsraad gaat naar Azerbeidzjan. De voormalige Sovjet-republiek was in een felle strijd verwikkeld met Slovenië. Maar dat land trok zich terug nadat 17 stemrondes geen beslissing hadden gebracht. Waarom is onduidelijk. De VN-veiligheidsraad telt vijf landen die een permanente zetel hebben. Van de overige tien zetels wisselen er elk jaar vijf. Afgelopen vrijdag werden Togo, Marokko, Guatemala en Pakistan al verkozen. Zetels in de Veiligheidsraad zijn gewild omdat ze een land laten meebeslissen over internationale vrede en veiligheid. Ierland kampt met de gevolgen van een enorme wolkbreuk. In één dag tijd viel evenveel regen als normaal in een maand. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Veel wegen en huizen zijn ondergelopen en op veel plaatsen zijn treindiensten uitgevallen. In Dublin wordt een politieagent vermist. Hij wilde automobilisten weghouden bij een gevaarlijke brug toen hij werd meegesleurd door water uit een rivier die buiten zijn oevers trad. De gemeente Dublin heeft een noodplan in werking gesteld. Dat betekent onder meer dat er speciale teams in actie komen om getroffen inwoners te evacueren.